van 9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-show. Anderhalf jaar onderhandeld. Het is een herziening van de Europese detacheringsrichtlijn die over vier jaar ingaat. Er is wel een uitzondering voor de transportsector. Daar konden de ministers het niet over eens worden. Zeker tien bergbeklimmers zijn in Mongolië omgekomen tijdens een lawine. Zeven klimmers worden nog vermist. De groep van 27 bergbeklimmers werd verrast tijdens de afdaling van een 4000 meter hoge berg. De groep had een verbod om de berg te beklimmen genegeerd. Tien bergbeklimmers wisten het dal te bereiken en sloegen alarm. Alle klimmers hadden de Mongoolse nationaliteit. Ruim 700 inwoners van Vaassen laten zich vandaag testen op TBC. In het Gelderse dorp eh, liepen zo'n 20 mensen de besmettelijke variant van de infectieziekte op. Omdat niet bekend is waar en wanneer dat is gebeurd... hebben mensen uit hun directe omgeving een oproep gekregen om zich te laten testen. Bij de GGD kwamen de afgelopen dagen ruim duizend telefoontjes binnen... naar aanleiding van de TBC-uitbraak in Vaassen. Vandaag begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol... het hoge beroep in de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders. De PVV-leider en het Openbaar Ministerie zijn in beroep gegaan... tegen de uitspraak van de rechtbank. Die veroordeelde Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie... maar legde hem geen straf op. Het Hof behandelt de zaak vandaag nog niet inhoudelijk. Het weer, het is bewolkt en eerst op veel plaatsen regen. Later in het zuiden en zuidwesten een tijdje droog. Het wordt hooguit 17 graden. Ook morgen grijs met lichte regen. Later in het noorden soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat Tussen Voorthuis en Hoevelaken 8 kilometer file. A2 Utrecht en Bos door een kettingbotsing. 14 kilometer stilstaand verkeer tussen het Everdingen en Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden via Gorkum en Waalwijk. A27, A59. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwouder-Rijndijk 9 kilometer. Ook een kettingbotsing op de a 7 Hoornzaandam. dam 11 kilometer stilstaand tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. De rijbaan is dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En of volgende volg omleidingsroute U11 via de N247. Waarschijnlijk is de weg om half tien weer vrij. Ongeluk op de A10 Koenplein richting Amstel bij Knoop het 5 kilometer file. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht na een ongeluk bij Maasbergen 5 kilometer. De weg is vrij. 16 kilometer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knoop het Oude Rijn en Bodegraven. A13 Rotterdam-Den Haag 11 kilometer file tussen Knoop het Kleinpolder Plein en knooppunt Ippenburg naar de A4.